Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Ook in dit tweede uur zet ik de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de spotlights, want dat was toch wel ook een hele grote bloeiperiode van de moderne jazz. We begonnen deze tweede, dit tweede uur met de big band van Count Basie. En u heeft de stem natuurlijk herkend, Sammy Davis. Het was het album Our Shining Hour uit 1991. En het nummer, dat heette natuurlijk Teach Me Tonight. Eh, ook een van de belangrijke muzici in deze jaren 50, eind 40 al, jaren 50 en 60 was eh, Charles Mingus. Ik zei al in het eerste uur, ik ben af en toe op zoek naar wat van die historische opnamen. En met name de, de vlak eh, in eh, zowel Frankrijk als Spanje in die winkels. Daar vind je nog wel eens hele mooie boxen met cd's van vroegere LP's van grootheden uit de jazz uit die periode. Dat geldt ook voor Charles Mingus. Daar heb ik ook een box van met zes cd's... waar allerlei opnamen van hem op verzameld zijn, LP-opnamen. Eh, en wel tien verschillende LP's die op die zes cd's zijn samengebracht. Eh, ik eh, ga nu wat draaien van het Mingus Revisited... En, met de heel, en even een paar mensen, want er komen er een hoop voorbij. Maar je hoort onder andere eh, Max Roach op drums. Eh, Clark Terry op eh, trompet. Eric Dolphy, ook natuurlijk een bekende, op alt en op fluit. De Yusuf Latif doet mee. dan zie ik nog... Uh, kijken. Ronald Hanna op piano. Nou, Charles Mingus zelf natuurlijk op bas. een, een, keur aan jazzartiesten. Een opname op Mercury uit september 61... met de nogal, eh, eh, wat mij betreft, raadselachtige eh, titel... Bemoanable Lady. Luistert u naar Charles Mingus en zijn vrienden. En dat eh, was Charles Mingus. Met dat eh, eh, merkwaardige stuk, althans de titel Bemoanable Lady. We gaan luisteren naar een zangeres en wel Cassandra Wilson. Cassandra Wilson heeft een zeer eigen stemgeluid, zou ik willen zeggen. En ik heb een nummer klaarstaan opgenomen op Blue Note in 1993. En eh, de titel van die cd is Blue Light Till Dawn. Eh, ik heb daar eh, het nummer klaarstaan. Even kijken. Tell me you wait for me. En ja, hier heb ik hem staan. En daar horen we naast Cassandra Wilson... op bas Kenny Davis... en op drums Kevin Johnson. Tell me you will wait for me... Cassandra Wilson. I'll always love you the same old way. No matter what may come between, just send me a smile once in a lonely I come home to you and tell me, wait for me. You're the one, you're the one whom I care so much for. Sandra Wilson. Nou, ik heb niet te veel gezegd als je stelt dat eh, zij toch wel een heel specifiek stemgeluid heeft. En dan dit nummer met alleen die begeleiding van eh, bas en drums. Ook nog de bas af en toe gestreken. Een heel bijzonder, maar ook mooi nummer. Eh, iets compleet anders. Ik heb hier nu een live opname gemaakt op 18 maart 1962 in de Renaissance Club in Hollywood van Art Blakey en de Jazz Messengers. Voor eh, deze sessie eh, waren eh, de uh, muzici die met Art speelden Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter op tenor, Curtis Fuller op trombone, Cedar Walton piano, Jimmy Merritt op bas en Art Blakey natuurlijk op drums. Het is de beroemde, opname, eh, beroemde album The Complete Three Blind Mice. En van dat album gaan we spelen Tell Me, sorry, When Lights Are Low. Ja, dat waren de Three Blind Mice van eh, Art Blakey en zijn Messengers. Dan eh, ga ik nu wat draaien van André Previn. André Previn, dat is een van die eh, muzikale genieën... die zowel het helemaal in de jazz gemaakt hebben... als ook in de klassieke muziek. Een ander voorbeeld wat, me, wat dat betreft te binnenschiet... is natuurlijk Wynton Marsalis... die zowel jazztrompet als eh, klassiek barok trompet speelt. Eh, André Previn eh, zien we hier aan piano met Mundel op gitaar. En daar is hij weer Ray Brown op bas. Wat heeft die man toch ontzettend veel bijgedragen aan de jazzmuziek... als sideman van diverse grote solisten. Het is een Talark-opname van maart 1990... En het album is getiteld Uptown Songs of Harold Ireland, Duke Ellington and Others. En het nummer wat ik eh, klaar heb staan, dat eh, is helemaal beroemd geworden door Judy Garland. Maar daarna ook door heel veel anderen. En daarvoor ook uitgevoerd. Luistert u naar het Andre Present Trio met Over the Rainbow. dat was de zeer veelzijdige André Previn... met zijn interpretatie van Over the Rainbow. Eh, we gaan luisteren naar een album dat heet Iron 1951-1956. Eh, op dit album eh, is Sonny Rollins in diverse bezettingen te horen. En ik heb er eentje uitgezocht waar hij onderdeel uitmaakt van het Miles Davis Quintet. Een opname uit 1951. Eh, we horen Miles op trompet, Sonny Rollins natuurlijk op de sax, en verder Horace Silver op piano, Percy Heath op bas en Kenny Clark op drums. Een topbezetting dus. Luistert u naar Doxy. En dat waren de klanken van het Miles Davis Quintet met het nummer Doxy. Dan eh, heb ik nu klaarstaan een eh, <clears throat> opname van het album Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Het is een opname uit oktober 1957 gemaakt in Hollywood op het label Verve. En uh, uiteraard Coleman Hawkins en Ben Webster horen we op tenor... En weer, net zoals eerder in het eerste uur... worden ze begeleid door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas... en Elvin Stoller op drums. Ik ga voor u draaien het nummer Prisoner of Love. geluid van Coleman Hawkins en Ben Webster... met het nummer Prisoner of Love. Eh, weer wat vocaals. Eh, een opname uit 1957 en dat was twee jaar voordat Billy Holiday overleed. Eh, de titel van het album is dan ook Unforgettable. En naast Billy Holiday horen we Charlie Shavers op trompet... Tony Scott op klarinet, Paul Kinichet op tenor, Winton Kelly piano, Kenny Burrell gitaar, Aaron Bell bas en Lenny McBrown op drums.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 Life is bare, gloomy. happy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time. So weary all the time. blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more. stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining. still ain't met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more. stormy weather since my man and I. kenmerkende geluid van Billie Holiday. De opnametechniek in die jaren was misschien nog niet zo fantastisch... maar toch is het fijn om naar die stem van Billie Holiday te luisteren. Eh, Clifford Brown, ook Clifford Brown... Eh, eh, juist Clifford Brown heeft maar een hele korte carrière gehad. Hij overleed al op zijn 25ste jaar in een hevig autoongeluk. Maar <clears throat> in die vier jaren daarvoor heeft hij eh, toch prachtige opnames eh, gemaakt. En eh, we denken dan aan composities als Sandu, George Spring en Dahoud. En die nummers, dat zijn echte jazz standards geworden. Ik heb wat anders uitgezocht overigens. een opname van het album Clifford Brown en Max Roach at Basin Street waarbij we Clifford natuurlijk op trompet horen. Sonny Rollins, daarnet nog bij Miles Davis Quintet, nu samen met Clifford Brown. Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach op drums. Een opname gemaakt op 16 februari 1956 in New York. Luistert u naar het nummer Step Lightly tussen haakjes Juniors Arrival. ZFM Jazz. En daar komt hij. de klanken van Clifford Brown en Sonny Rollins. Eh, we gaan weer wat uh, eh, vocaals doen. Dinah Washington. Dinah Washington staat op een mooi album... dat heet The Cole Porter Songbook Volume 2... I Get a Kick Out of You. En uh, Dinah wordt hier begeleid onder andere door George Barnes op gitaar... Patty Bone op piano, Cohn tenor, Billy Byers Jim Cleveland en Kai Winding op trombone. En eh, Clark Terry, Ernie Royal en Joe Newman op trompet. Om er maar een paar te noemen. Eh, Dinah zingt So In Love. range dim, but true dim. When I'm close to you, dear, the stars fill the sky. So in love. unfold about you. You know. in love with a joy delirious. When I knew mm-hmm, that you could care. So taunt me and hurt me. Dis- desert me. Dinah Washington, So In Love. Dan eh, gaan we luisteren naar een wat minder bekende pianist... maar dat is eigenlijk onterecht, want ik vind hem zeker het beluisteren waard. Eh, ik heb het over Duke Pearson. Duke Pearson wordt hier begeleid door Thomas Howard op bas... en Lex Humphries op drums. En de tweede eh, LP die hij uitbracht, album die hij uitbracht... was op het Black Lion label opgenomen op 1 augustus 1961 in New York. Luistert u naar Duke Pearson met I'm an Old Cowhand. En dat was het ene laatste nummer van deze ochtend. Ik begon met de high-lows in het eerste uur... en we gaan eruit met de Four Freshmen met A Taste of Honey. Dank voor het luisteren. Hele prettige feestdagen al gewenst. En wat mij betreft hoor ik u graag weer. Kunt u eh, weer afstemmen op ZFM Jazz in het nieuwe jaar...